uur. met het NWS Journaal. Een besluit over zandwinning aan de Friese IJsselmeerkust is uitgesteld... na protest van omwonenden. Die denken dat de rust in het gebied verdwijnt. De zandwinning zou moeten plaatsvinden vanaf een kunstmatig eiland in het IJsselmeer... ongeveer 5 kilometer uit de kust van Gaasterland. Het hele project neemt 30 jaar in beslag. Volgens het uitvoerende bedrijf is het IJsselmeerzand hard nodig... omdat het rivierzand opraakt. De gemeente De Vrieske Marren gaat nu voor het project liggen. In Nederland hebben zo'n 2 miljoen mensen last van rugpijn of nekklachten. Uit cijfers van het RIVM blijkt dat vorig jaar ruim 1,1 miljoen vrouwen... en meer dan 800.000 mannen met zulke klachten naar de huisarts gingen. Een lage rugpijn zonder uitstraling is de meest voorkomende klacht. Ook zijn er veel mensen met een hernia. De Nederlandse Chiropractorenassociatie zegt dat rugklachten een groeiend probleem zijn... omdat we te veel zitten en te weinig bewegen. Zorgverzekeraar CZ gaat een paar alternatieve behandelingen... in de aanvullende zorgverzekering niet meer vergoeden. Het gaat onder meer om reïncarnatietherapie... waarbij patiënten in trans worden gebracht om onverwerkte trauma's... of trauma's uit een eerder leven te verwerken. Acupunctuur, chiropractie, beter bekend als bottenkraken... en homeopathie blijven wel onder de aanvullende verzekering van ZZ vallen. De politie tast nog steeds in het duister over wat zich in een loods in Zusteren in Limburg heeft afgespeeld. In de loods werden gisteravond zes vastgebonden mannen gevonden. De politie was erop afgekomen nadat een man die onder het bloed zat bij een huis in de buurt had aangebeld. Hij had gezegd dat iemand hem iets wilde aandoen. Het weer nog bewolkt met vanuit het zuidwesten nu en dan lichte regen... die zich in de loop van de dag verder over het land uitbreidt. De temperatuur ligt eerst tussen de 1 en 6 graden...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 En sluit vandaag nog de ANWB Veilig Rijden Autoverzekering af. Dan belonen we een veilige rijstijl met een lagere premie. En bij een botsing of andere autoschade weet je zeker dat je goed wordt geholpen. Voor de prijs hoef je het niet te laten, want onze veilig rijden autoverzekering is nu het eerste jaar met 15% korting extra voordelig.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 Is that all there is? voor de Zandvoortse Radio. 106.9. Dit is ZFM. When we were younger, we told each other that we would call this world our own and all the places, no limitations. And you were there, so beautiful.